Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tyler Robinson, die verdacht wordt van het doodschieten van de conservatieve activist Charlie Kirk... werkt niet mee aan het politieonderzoek. Dat zei de gouverneur van de staat Utah vandaag. De politie weet daarom nog niet wat zijn motief was. De 22-jarige Robinson werd vrijdag opgepakt na een klopjacht van twee dagen... Volgens de gouverneur zeggen zijn familie en vrienden dat hij overduidelijk een linkse ideologie had... en was hij daarin mogelijk geradicaliseerd door zijn internetgedrag. Het optreden van Bob Willen in Nijmegen gaat morgen vooralsnog door, maar mogelijk in een andere vorm poppodium Doornroosje wil de show niet zomaar afblazen... maar was ook boos over de anti-Israël-leuzen... en de opmerkingen over de doodgeschoten politiek activist Charlie Kirk... die het duo op het podium van Paradiso uitte. Paradiso zegt geen spijt te hebben van het boeken van de band... Het Amsterdamse podium zegt te willen verbinden... maar ook artistieke vrijheid van meningsuiting een plek willen geven. Bij Poppodium 013 in Tilburg is de geplande show van Bob Villen geschrapt. Bij de deelstaatverkiezingen in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... is de christendemocratische CDU de grootste geworden. Volgens de laatste stand van de exit polls krijgt de CDU zo'n 34 van de stemmen. Daarna volgt de sociaal-democratische SPD. Voor beide partijen is het het slechtste resultaat sinds de oprichting van de deelstaat. Ook de Groenen verloren veel terrein. De rechtsextremistische AFD boekte een flinke zegen en steeg naar ruim ehm, 15% van de stemmen. De 80ste editie van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Deense Jonas Fingergaard van Visma Leasebike. Maar de laatste etappe van de Vuelta moest worden afgebroken door pro-Palestijnse protesten. Op het parcours en rond de finish in Madrid braken betogers door de hekken en gingen de weg op.